Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Verenigd Koninkrijk roept Iran op om de in beslag genomen Britse olietanker onmiddellijk te laten gaan. Het incident met de Stina Impero zorgt opnieuw voor verhoogde spanningen in de regio. De Iraanse revolutionaire garde heeft gisteren een video gepubliceerd... waarin te zien is hoe de olietanker wordt geënterd in de straat van Hormuz. Het is volgens Iran een antwoord op de inbeslagname van een Iraanse supertanker... Die werd begin deze maand bij Gibraltar aan de ketting gelegd... omdat het schip met olie op weg was naar Syrië... wat vanwege sancties niet mag. British Airways schrapt de komende week alle vluchten naar de Egyptische hoofdstad Cairo. Het gaat om een voorzorgsmaatregel, maar waarom die wordt genomen zegt de vliegmaatschappij niet. Ook het Duitse Lufthansa schrapte de vluchten naar Cairo gisteren... maar zegt die vandaag weer te hervatten. De KLM en Nederlandse chartermaatschappijen die vliegen al langere tijd niet meer op Cairo. Op het Londense vliegveld Heathrow heeft de Britse politie 104 kilogram goud in beslag genomen... met een waarde van bijna 4,5 miljoen euro. Vermoedelijk heeft de zending te maken met een Zuid-Amerikaans drugskartel, zegt de politie. Het goud zat in een privévliegtuig en was van Venezuela naar de Cayman-eilanden gebracht. Via Londen had het goud naar Zwitserland moeten worden gebracht. En zo'n 20 mensen hebben gistermiddag ruim een half uur vastgezeten... in de zweefmolen op de Tilburgse kermis. Door een storing viel de zweefmolen stil. Volgens de exploitant waaide het waarschijnlijk te hard... en blokkeerde de zweefmolen vanwege het veiligheidssysteem. De bezoekers zaten vast op ongeveer 80 meter hoogte. Het weer nog, koelt vannacht af tot de graad of 15. Lokaal kan een mistbank ontstaan. Overdag zon en stapelwolken. Het blijft zo goed als droog bij 21 graden in het noordwesten... tot 26 graden in Limburg. Na het weekend volop zon en een stuk warmer. Dinsdag in het binnenland tropisch warm met meer dan 30 graden.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 Now she wildin' and she trying to sip up on my Patron. And sip on my Ciroc while I'm all in the zone. Shorty banging looking like a young Nina Simone. I check it. See, ma, I already know how to act. Go ahead, open it up for me. Let me blow out your back. Nigga, It's on. Shot, shot, shot. Take it, damn it's hot. Let's get naked, let's get wasted. No ice. That's for watches, chains, bracelets, bottles of ace. So many space in the place. They calling me poker face. Light up the place, just like the sun in your face. You gon' need a pair of shades. Block on the glare. Sparkle is high in the air. Just to be perfectly clear. We raise the bar and we buy it. Buy it. Bottles up, let's start a riot. lights up, but we going up. you cry. crack your code? Would you let me read your lines? Would you let me feed your soul? Cause you told me it has an appetite. And all the things we did, and all the things that we've been through have pulled you closer. Cause all our future visions pulled us from the ground. Feels like a roller coaster. your code? Would you let me read your lines? Would you let me feed your soul? Cause you told me it has an appetite. And all the things we did and all the things that we've been through have pulled you closer.